Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Bush senior ligt met longontsteking op de intensive care van een ziekenhuis in Houston. Volgens een woordvoerder heeft hij acute problemen met zijn ademhaling. Artsen hebben zijn luchtwegen vrijgemaakt. De vrouw van de 92-jarige oud-president, Barbara, is vandaag in hetzelfde ziekenhuis opgenomen. Volgens de woordvoerder is dat uit voorzorg. Ze heeft last van ernstige vermoeidheid en hoest veel. 2016 was wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van de officiële metingen in 1850, zegt de NASA. Het is het derde jaar op rij dat het warmterecord wordt gebroken. Vorig jaar ging het om een stijging van ongeveer 1 tiende graad Celsius. De uitstoot van CO2 is volgens wetenschappers de belangrijkste oorzaak van de langdurige temperatuurstijging. Vorig jaar speelde ook het natuurverschijnsel El Niño mee. Dat veroorzaakt opwarming van het zeewater in de Stille Oceaan. En dat heeft effect op het weer in grote delen van de wereld. De Rijksdienst voor het Wegverkeer doet onderzoek naar software bij de dieselversie van de Jeep Grand Cherokee. Nieuwsuur meldt dat het OM bij het onderzoek betrokken is om te kijken of er aanleiding is voor strafrechtelijke vervolging. Enkele dagen geleden maakte de Amerikaanse toezichthouder bekend dat automaker Fiat Chrysler wordt verdacht van Software bij de Grand Cherokee. De politie heeft in Breda een grote hennepstekkerij opgerold. Er stonden 13.000 plantjes. Volgens de politie is dat veel meer dan in een gemiddelde stekkerij. Er zijn zes mensen opgepakt van wie er nog vier vastzitten. Een hennepstekkerij kweekt de planten waar wietkwekerijen later mee aan de slag gaan. Met het aantal plantjes dat in Breda gevonden is... hadden volgens de politie 85 hennepkwekerijen bevoorraad kunnen worden. Het weer, kans op mist en vooral in het noordoosten kan het ook ijzelen. Het vriest vannacht op veel plaatsen, licht tot matig. Morgen blijft het vrijwel overal droog en dooit het op veel plaatsen. Vrijdag en in het weekend verandert er weinig.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 To distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. temptress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown. The dus Golden Brown. Dat is nog een, eh, een oud tijdperk. New Wave, jawel. Het volgende nummer eh, wil ik, eh, draai ik eigenlijk zomaar. Omdat ik al gek ben van die band. En onlangs uh, ja, Rick Parvit. En dat was de gitarist van Status Quo. Helaas overleden. Dus deze, voor alle fans. Lay Down, Status Quo. En, eh, deze is van, even kijken, mooi live in Glasgow. Vinger in de lucht, 1976 maar liefst, jawel. Nou, we gaan even een stukje... Eh, even wat gas terug, even wat rustiger. En eh, dat doen we met Slash. En Slash kijken we natuurlijk weer van Guns N' Roses. Die is later Snake Pit begonnen. Daarna ook nog eens een keer met Velvet Revolver. En daar is het nummer. met simpele bruisheid de beste gitarist ter wereld. Denk ik. vet Revolver Fall to Pieces. En je hoort het allemaal bij de House of Rock. En helemaal vanuit het uh, ja, City of All Places, Zandvoort. We gaan het tot eh, tien uur door. Met de beste rock. Ik draai ze niet zelf, dat doen jullie. Ik schuif alleen de knopjes mee en weer. En rock is natuurlijk ook uh, ballads. Even meefluiten jongens, kom maar. cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow. now I wait here. Sometimes I get so tense but I can't speed up the time But you know love there's one more thing to consider Said woman take it slow Things will be just fine and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it. I can't take was dat niet lekker. Jawel. En natuurlijk is dit ook rock. Jawel, van de bovenste plank. Hotel California. De lange versie, 7 minuut 12. En de live versie ook nog erbij. Dus mocht iemand horen klappen, ik ben het niet. Je luistert nog steeds House of Rock, CWM Zandvoort. Mijn naam is Willem Breust. Tot 10 uur, half uurtje nog, de beste rock. Thank you. of White Snake. Jawel, weer David Coverdale. Dit keer zonder Antje van den Berg. Ik weet niet waar die was. Waarschijnlijk was met, eh, ja, met Vandenburg zelf op tour. Ik weet het niet. Ik heb White Snake ooit gezien in Zwolle. Toen was ik een jong, onervaren. Ik had nog eh, geen grijs haar. Ik had meer krullen. En eh, ja, een snor en een baard. Ik weet het niet meer. Dat is allemaal zo lang geleden. <laughs> ik krijg vragen van luisteraars. Willem, wat is dat met dat met dat eh, Facebook, met dat luisteronderzoek van ZFM. Wat is daarmee? Nou, dat is gewoon een, eh, een onderzoek. En er zou iedere luisteraar eventjes aan mee moeten doen. Er zijn er al verschillende die hebben hem al ingevuld. Eh, voor degenen die hem dus nog niet hebben ingevuld, doe het even. Weten wij waar wij het voor doen? Mooie programma's. Dus jongens, luisteronderzoek. Even aandacht. Mocht je weten eh, waar het over gaat, is goed. Weet je het niet, stuur me rustig een berichtje. You Were Here. En dit was de remastered versie van 2011. Ik heb er eentje klaarstaan. Dat is een topper. Het is een lang nummer. Maar het is een topper. En als je het hoort, dan zeg je van... Ja, inderdaad Willem. Het is een topper. Oordeel zelf. Jacques Jongeman, vriend. Een hele goede avond. fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. en het stukje van uh, eh, Fools Overture. Ik, ik, ja, sorry dat ik hem heel eventjes afknijp, maar ik moet wel, want het stuk dat duurt, uh, dat duurt nogal eventjes. En we hebben nog veel meer. We hebben nog maar 15 minuten. We gaan ons best doen. talking about love. Jawel, David Lee Roth. En eh, ja, de beroemde jongetje van Van Helen, hè? En wat dacht je hiervan? Ruud, je luistert ook. Welkom aan. you know that I'm loving you in a god of a Vita, baby? Don't you know that I'll always be true? Ja, en onze jongens en meisjes die natuurlijk aan de radio gekluisterd zitten... en luisteren naar ZFM, die wisten natuurlijk wie dit was. Inderdaad, de cult. Niet de Cure. Nee, nee, nee. Niet de band van Robert Smit. No. De klok wijst aan. Bijna vijf voor tien. Nog vijf minuutjes te gaan. Erg jammer, want de twee uurtjes die vlogen weer voorbij. En, eh... nou ja, goed, volgende week weer een uitzending. Jacques, daarna mag jij weer. <laughs> Goed. Ik, uh, ik kan nog één eh, en een halve plaat draaien. En, eh, dus dat doen we nog maar eventjes. Ik eh, zet John Anderson eventjes in de kelder. Want eh, we gaan richting de klok van 10 uur. Mijn tijd zit er bijna op. Je hebt kunnen luisteren naar de House of Rock. Het rockprogramma van ZFM Zandvoort. Ik zeg niet dat het het enigste rockprogramma is van ZFM Zandvoort. Maar het was, eh, het was toch vanavond eventjes wel natuurlijk. Ik wil iedereen bedanken voor de input. Voor de verzoekjes. Voor de mailtjes. Voor de vragen. En... Ja, ik benadruk toch nog eventjes het luisteronderzoek. Ze zeggen, daar heb je hem weer. Maar ik vind het toch wel heel erg belangrijk. Want we willen graag weten wat daar leeft. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie van ZFM? Wat vinden jullie van de programma's? En vooral... Invullen. Heel belangrijk. Want eh, in eh, deze tijd is het gewoon heel erg moeilijk... om eh, een lokaal radiostation op de beentjes te houden. En met jullie hulp lukt dat zeker. Dus even tot de klok van 10 uur. Yes. het uh, Own of Lone Heart. John Henderson. Ik neem eens afscheid van jullie. Je hebt kunnen luisteren naar uh, House of Rock CFM. Mijn naam is Willem Bruist. Ik zeggen tot volgende week woensdag. En wat we dan gaan doen... Jullie mailen maar. Dan komt het goed. Ja, natuurlijk wil ik nog wel eventjes zwaaien. Dat maakt mij helemaal niet uit. Jullie betalen ervoor.